Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het concert van Nicki Minaj in Manchester gaat vanavond niet door. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres werd op Schiphol aangehouden... omdat ze softdrugs bij zich had. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om 30 tot 100 gram wiet... terwijl in Nederland maar 5 gram wordt gedoogd. De zangeres mocht na een paar uur weer gaan... en heeft een geldboete van 350 euro gekregen. En ook heeft ze nu een strafblad... Minaj was in Nederland voor een optreden in Amsterdam afgelopen donderdag. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker zes doden gevallen... door een Russische aanval op een grote doe het zaak Ook zijn er tientallen gewonden. De winkel zou zijn geraakt door twee bommen. Het pand ging in vlammen op. Kharkiv ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. De stad is een constant doelwit van Russische aanvallen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India... zijn 27 mensen om het leven gekomen. Onder wie zeker vier kinderen. Dat meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen kunnen bolen, karten, paintballen en trampolines springen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De eigenaar van de speelhal is aangehouden. En Joep van het Hek heeft vanavond zijn allerlaatste voorstelling gespeeld. De laatste voorstelling van de afscheidstournee was in Theater Carré in Amsterdam. Na afloop kreeg de cabaretier enkele minuten lang applaus. Van het Hek besloot twee jaar geleden dat hij wilde stoppen als hij 70 werd. In zijn slotwoord zei hij dat op een pak melk tenslotte ook een datum staat. In 50 jaar tijd maakte Joep van het Hek 28 theatervoorstellingen... waaronder 10 oudejaarsconferenties. In het weer. Vannacht is het helder met een graad of 11. Later in de nacht kan in het noorden en oosten wat mist ontstaan. Morgen eerst droog en vrij zonnig.